Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Capelle aan den IJssel, niet ver van Rotterdam... is vannacht rond half twee een explosie geweest bij een woning. Die raakte beschadigd. Volgens de politie was er niemand aanwezig op het moment van de ontploffing. Dit jaar zijn er al meer dan 50 explosies bij woningen in de regio Rotterdam geweest. De gemeente en de politie hebben de beveiliging opgeschroefd op plekken waar de afgelopen tijd explosies zijn geweest. Die worden in verband gebracht met de drugshandel. Of dat ook het geval is bij de explosie in Capelle is nog niet duidelijk. Rusland heeft in het gebied rond de kerncentrale van Zaporizhia... bijna 1700 mensen laten evacueren. Moskou vreest een Oekraïns offensief in het geannexeerde gebied. Afgelopen weekend uitte het hoofd van het Internationaal Atoomagentschap... opnieuw zijn zorgen over de situatie rond de grootste kerncentrale van Europa. Rusland controleert die, maar Oekraïns personeel doet het onderhoud. In de buurt van de kerncentrale zijn beschietingen. In Spanje heeft de brandweer een groep van 120 Nederlandse leerlingen en 20 leraren gered. Ze waren aan het wandelen door Girona toen ze werden overvallen door slecht weer met onder meer hagel en onweer. Volgens de TD gaat het om leerlingen en leraren van een school uit Den Haag. Ze maken het goed, al hebben sommige blauwe plekken door de hagel. En Max Verstappen heeft op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Miami gewonnen. De Red Bull-coureur startte van plek 9, maar kwam in Florida als eerste over de finish. Teamgenoot Sergio Perez werd tweede, Nick de Vries achttiende. Verstappen gaat ruim aan de leiding in de WK-stand voor teamgenoot Perez. Het weer nog. In het westen en het midden van het land komt mist voor. De dag die begint vooral in het noordoosten zonnig. Daar kunnen in de middag wel weer wat buien gaan vallen. Mogelijk met een klap onweer.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 In Capelle aan den IJssel is vannacht rond half twee een explosie geweest bij een woning. Die raakte beschadigd, niemand raakte gewond. Of er een link is met de explosies in de regio Rotterdam is nog niet duidelijk. Rusland heeft in het gebied rond de kerncentrale van Zaporizhia bijna 1700 mensen laten evacueren. Moskou vreest een Oekraïns offensief in het geannexeerde gebied. En Max Verstappen heeft op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Miami gewonnen. De Red Bull-coureur startte van plek 9, maar kwam in Florida als eerste over de finish. Het weer, de dag die begint vooral in het noordoosten zonnig.